met het NOS-journaal. Defensie heeft in 2014 intern al afgesproken... dat een schadevergoeding zal worden betaald aan nabestaanden van slachtoffers... door Nederlands militair ingrijpen in Irak. Dat blijkt uit stukken van het ministerie van Defensie. Ondanks die afspraak heeft het kabinet niet geprobeerd... om nabestaanden van Nederlandse bombardementen in Irak te compenseren. Bij een aanval op de Iraakse stad Hawija vielen in 2015 zeker 70 burgerdoden... Minister Beideveld zei onlangs dat alsnog wordt gekeken naar een vergoeding voor nabestaanden. Amerika heeft vier Chinese militairen aangeklaagd... voor het stelen van creditcardgegevens van tientallen miljoenen Amerikanen. Volgens justitie braken de vier in 2017 in bij het netwerk van Equifax... een bedrijf dat de kredietwaardigheid van klanten controleert. De vier verdachten werkten volgens Amerika voor een onderzoeksinstituut van het Chinese leger. China levert de vier militairen niet uit en spreekt de beschuldigingen tegen. De Amerikaanse justitie wil door de bekendmaking vooral duidelijk maken... dat het doorheeft waar China mee bezig is. Er is een akkoord over de verdeling van het Nederlandse deel van de Noordzee. De overheid en een aantal belangenclubs hebben daar meer dan een jaar over vergaderd. Er komt 200 miljoen euro beschikbaar. Het grootste deel is voor het uitkopen van vissers... en het duurzamer maken van de visserij die overblijft afspraken moeten nog wel worden goedgekeurd. Het akkoord is nodig vanwege de komst van grote aantallen windmolenparken. Een meisje van 16 in Frankrijk dat werd bedreigd naar kritiek op de islam... is overgestapt naar een andere school. Vorige maand zei ze in een filmpje dat de islam een religie is van haat. Daarna kreeg ze veel kritiek en werd ze bedreigd. Via sociale media werden haar adres en school bekendgemaakt. Daarna kreeg ze politiebeveiliging. Het weer, het is bewolkt en er trekken stevige buien over. Met kans op hagel, onweer en natte sneeuw.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 Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm on the best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bowl. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide was red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his head. Killer dickery, I know killers in the street. Still to make you feel like you chillin' in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit, trying to ask me shit. You should take 4B and think before you fuck with little skateboard P. y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging on my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crib side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, if it, if it, one, yep, three. S is double O P D O double G. I can't fake it, just break it, and when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. Stand up beside the fire. shizzle. G's to the biz act, now ladies, here we kiss. And so. screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK-47, now nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you. The dance to this motherfucking music we quick to. Subscribe, nigga, get your issue.